Is mama, Roza Moende, geloof me, ik blijf je steeds trouw. Want mijn lieve Roza ik wil jou, jou als mevrouw. Roza schenk me jou. mijn lieve Rosamunde, ik wil jou.